ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël werkt nog niet mee aan een plan voor een wapenstilstand met Libanon. Al dagen zijn er gevechten over en weer. Amerika, Frankrijk en ook een aantal Arabische landen hebben gewerkt aan zo'n wapenstilstand van drie weken met Libanon. Maar volgens verslaggever Sander van Hoorn denkt Israël nu maar vooral aan één ding. Of Israël het idee heeft dat dan de doelen waarmee ze deze oorlog eh, aan het voeren zijn, of die gehaald worden. En dus zal Israël garanties willen hebben dat dat een blijvende oplossing zal betekenen dat Hezbollah toch aangepakt wordt of zich verder terugtrekt. Afgelopen nacht waren er ook weer raketaanvallen in Libanon. Volgens het Israëlische leger zijn zo'n 75 Hezbollah doelen aangevallen, zoals lanceerinstallaties en wapendepots. De Volkskrant-fotograaf, die begin deze week is opgepakt in Zwitserland, is weer vrijgelaten. De fotograaf deed verslag van een zelfdodingscapsule, waar deze week een vrouw uit Amerika in overleed. Naast de fotograaf werden er nog meer mensen opgepakt. Op een provinciale weg in Otterlo op de Veluwe zijn vanochtend vroeg drie wolven doodgereden. Volgens de politie worden de dieren nu onderzocht om te kijken of het gaat om opzet of een verkeersongeluk. Ja, en dan nog een grote teleurstelling voor fans van de serie Bridgerton. Een groot bal, helemaal in het thema van die Netflix-serie, bleek in de VS een enorme flop te zijn. Fans betaalden tot wel 1000 dollar voor een kaartje voor het exclusieve bal. Helemaal gekleed in stijl gingen ze natuurlijk daar naartoe. En uiteindelijk waren er wat KitKats, een lege zaal en alleen een paaldanser. Ja, dat is niet eh, wat de fans werd beloofd. The way that it was described is that this was going to be a Bridgerton evening. We were going to have classical music, good dinner, and they were going to pick Diamond of the Season. They were going to give away all of these prizes, and we went in and it's completely empty in there. Nou, de organisatie van het bal heeft nu sorry gezegd en laat weten dat ze gaan kijken naar een oplossing. Het weer dan nog. Vanmiddag krijgen we van alles wat. Zon, wolken, maar tussendoor ook pittige buien met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer, 40 minuten extra. Komt er door een ongeluk, één rijstrook is nog dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Verder nog viel op de A10 voor de Koentunnel richting het noorden. Er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen in de tunnel en er is één rijstrook dicht.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 free. at me I'm the honest guy When I say it, I mean it I swear I need you All my life Oh, we need a sympathy If we're going to change our minds This is no second thought This is for all ZFM.